Ik doe één uurtje vandaag en Hans doet het tweede uur. Maar het, aan de muziek gaat het niet liggen, want dat blijft gewoon hetzelfde. Eh, we zijn te ontvangen op de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en op het internet via zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zometeen met Jan en Dean en daarna Dwayne Eddy. En je hoort straks het hoe, het waar en het waarom. begonnen deze nummer 2 Matchbox in de tweede jaargang... met eh, Surf City van Jan and Dean. Compositie van Jan Barry en Brian Wilson. En daarna hadden we Rebel Rouser van Duane Eddy van zijn LP... Have Twangy Guitar Will Travel uit 1958. Als je in het Nederlands een eh, plaat uitbrengt met de titel... Begrijp me niet verkeerd, dan wordt dat toch een moeilijke kwestie. In Engeland heet dat gewoon Don't Get Me Wrong. Hier zijn de Pretenders. Chrissy Hind en The Pretenders en Don't Get Me Wrong van de LP Get Close. Het wordt alweer tijd voor de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben er vandaag vijf, vijf nieuwe. En eh, drie van de vijf eindigen in de top 10, waarvan één zelfs op nummer 1. Niet deze, die komt nieuw binnen op 40 en eindigt op de 27e plaats op 3 december. Dat zijn The Beach Boys en alweer een compositie van Brian Wilson... When I Grow Up To Be A Man. to be. 40 de Beach Boys met When I Grow Up To Be A Man. Eén plaatje hoger op 39 Herman's Hermits met eh, Show Me Girl. En die eindigde op de 19e plek. In Amerika deden ze het met hun singles veel beter. Al brachten ze daar alleen maar een hoesje uit, dan stond hij al in de top 10. Hier zijn ze nieuw op 39, Herman's Hermits en Show Me Girl mon chemin. Je me suis dit l'autre jour. Dit gaan we even overdoen, want dit is natuurlijk niet eh, Show Me Girl. Degene die ik had beloofd. Eh, dit was Je suis anglais. Dit is Show Me Girl. Is wel doen natuurlijk. Jawel, dat was hem, de echte Show Me Girl van Herman's Hermits. Nieuw op 39. Nieuw op 34, een plaat die dan eindigde op de zesde plaats op 17 december. Een nummer van Roy Orbison in die top 40 van 20 november 1964. Hier is Pretty Paper. of blue. Wrap your presents to your darling. busy feet hustle by him. Downtown shoppers, Christmas is nigh. There he sits, all alone on the sidewalk, hoping that you him by. Should you stop? Better not, much too busy. You're in a hurry, my how time does fly. In the distance he cries. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to you? overdrijven kunnen we zeggen... de man met de mooiste stem uit de popgeschiedenis. Roy Orbison en Pretty Paper, nieuw op 34. 10 plaatsen hoger, 24, de Rolling Stones. En zij eindigden op 1 met Little Red Rooster, geschreven door Willie Dixon. everything in the farm upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. begin to barking. Hounds begin to howl. Watch out, strange camp people. Little red roosters on the prowl. if you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, Van 20 november naar 3 december en meteen op de eerste plaats Little Red Rooster, de Rolling Stones, nieuw op 24.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 En daar was hij dus, ja, Let There Be Drums. Zijn zevende single uit 1961. En eh, dan gaan we nu even luisteren naar Madeline, Roger en Herbie. Madeline Bell, Roger Cook en Herbie Flowers. Herbie, een fantastische bassist. Maar hij kon ook overwerpen met blaasinstrumenten. we gaan hem nu beluisteren samen met Madeline en Roger... als Blue Mink en Wacky Wacky Wacky. a lovely fella De multiculturele groep Blue Mink was dit met Wacky, Wacky, Wacky. En dan zijn we nu toe aan de tip van Willem... die deze week niet de tip van Willem is... maar van mevrouw Willem, van Joke. En ook zij eh, geeft hiermee eh, duidelijk blijk van... Eh, verstand te hebben van muziek. Want deze plaat komt uit 1966 van Jefferson Airplane... Grace Slick als zangeres. En het gaat over de effecten van LSD. Niet dat uh, Joke daar ooit mee te maken heeft gehad... Maar eh, het is gewoon een goede plaat. Hier is de tip van, eh, van Joker deze keer. White Rabbit van Jefferson Airplane. om even met Joker te spreken. Je hoeft niet, eh, niets te gebruiken om dit nummer goed te vinden. Helemaal terecht. White Rabbit van Jefferson Airplane. We gaan naar LP Willie and the Poor Boys uit 1970 van de Creedence Clearwater Revival. En een van de tracks op dat album, It Came Out of the Sky. Ja, ja, van de, eh, van de LP Tramps waren dit eh, de uh, Tramps, jawel, met Save a Place. Verleden week bereikte mij het verzoek om een plaat te draaien van Billy Ocean. En dat was dan There'll Be Sad Songs to Make You Cry op verzoek van de mm, familie uit Rode School. En hier is hij dan Billy Ocean uit 1986. Speciaal voor eh, Sibrand en Sandra uit Rode School. There'll be sad songs to make you cry van Billy Ocean. Eh, we gaan nu naar een plaat, eh, dat is een perfecte kopie... van een demo die Paul McCartney ooit maakte van dit nummer. En de heren heette eerst de Ivy's, maar toen deze plaat uitkwam... noemden ze zich Bad Finger. En het nummer Come and Get It. de Ivy's scoren ze nog wel een hit. Maybe Tomorrow. En die gaan we vast ook wel een keer draaien. Uh, rustig aan. Um, we gaan nu luisteren naar uh, een nummer uit van de LP Chess. De muziek is van Björn en Benny van ABBA. En de tekst van Tim Rice. En het wordt uitgevoerd door Murray Head. Het is One Night in Bangkok. Bangkok, oriental setting in the city don't know what the city is kept.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 I said, just zijn de klanken van Dave Baby Cortez. En hij brengt ons naar het nieuws en de berichten met zijn eh, Rinky Dink. En we luisteren hiervoor naar Christian St. Peters en You Were On My Mind. Voor mij zit het eerste uur erop en de tweede uur wordt voor u verzorgd door de heer H.